Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Pakistan zijn bij een aanval 20 mijnwerkers doodgeschoten. Ook bestookten de aanvallers de mijn met raketten en granaten. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Het gebeurde in de provincie Balochistan, waar het al jaren onrustig is... door separatisten en islamitische extremisten. Israël heeft doelen in het centrum van Beirut gebombardeerd. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt zeker 22 doden. Een tv-station van Hezbollah zegt dat de aanval gericht was op een kopstuk van de organisatie... maar dat die het heeft overleefd. Tot nu toe bombardeerde Israël in Beirut vooral doelen in het zuiden van de stad en niet in het centrum. 41 Nederlanders zijn uit Libanon teruggekomen met een Belgische repatriëringsvlucht. Ze kwamen gisteravond aan in Brussel. Vier anderen vlogen met een Australisch vliegtuig naar Cyprus. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert nog ruim 100 Nederlanders mee te krijgen op buitenlandse vluchten uit Libanon. Vorige week stuurde Nederland zelf twee vliegtuigen om mensen op te halen. In een voormalige Amerikaanse goudmijn is een dode gevallen door een mankement aan de lift. De mijn in de staat Colorado is tegenwoordig een toeristische attractie. Wat er precies misging met de lift is niet duidelijk. Naast een dode zijn er vier gewonden. Twaalf mensen die diep in de mijn zaten konden pas weer naar boven toen de lift was gerepareerd, zeven uur later. Op veel plaatsen in Nederland is gisteravond het noorderlicht goed te zien geweest. Meestal kan het alleen worden waargenomen met een goed ingestelde camera. Maar nu kon het ook met het blote oog. Het noorderlicht is een groenrode gloed die ontstaat door een uitbarsting van elektrisch geladen deeltjes van de zon.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 From the tip of my toes running through my veins. And now now's your turn. Let me see what you got. Don't hesitate. on the music. It's I wanna get in the zone. I wanna get in the zone. take it your own.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 Israël heeft doelen in het centrum van Beirut gebombardeerd. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt zeker 22 doden. Een tv-station van Hezbollah zegt dat de aanval gericht was op een kopstuk van de organisatie... maar dat die het heeft overleefd. De orkaan Milton heeft in Florida niet de vloedgolf veroorzaakt waarvoor werd gevreesd. Wel vielen er 10 doden, vooral door de tornado's die Milton veroorzaakte. Er zijn er 27 geteld. Het weer, vanochtend vooral in het noorden nog een bui.